12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De gemeente Zaanstad praat met tien organisaties... die willen demonstreren bij de landelijke Sinterklaas-intocht op 17 november. Het zijn zowel voor als tegenstanders van Zwarte Piet, meldt het AD. De burgemeester van Zaanstad wil demonstraties bij de intocht toestaan... zolang kinderen er geen last van hebben. Drie groeperingen hebben zich bij de gemeente gemeld... De andere groepen zijn door Zaanstad zelf benaderd. Ook de Amerikaanse minister van Financiën, Mnuchin... gaat niet naar een investeringsconferentie in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Verder hebben onder meer internationale bedrijven... de Wereldbank, het IMF en de Nederlandse minister Hoekstra afgezegd. Aanleiding is de kwestie rond de verdwijning van de Saoedische journalist Khashoggi. Een handelsmissie onder leiding van minister Kaag in december naar Saoedi-Arabië is ook onzeker. De Nederlandse regering moet zich veel harder en duidelijker uitlaten tegen Saoedi-Arabië. Dat vindt Amnesty International. De reactie op de verdwijning van de journalist beperkt zich tot nu toe vooral tot stille diplomatie... maar die heeft volgens de mensenrechtenorganisatie vrijwel geen effect gehad. Drie Afghaanse veiligheidschefs zijn in de provincie Kandahar... door hun eigen beveiligers gedood. De Taliban, die de verantwoordelijkheid voor de aanslag opeisten... Niet te weten dat de Amerikaanse generaal Scott Miller het doelwit van de schutters was, maar hij bleef ongedeerd. En de Russische politie is op de Krim op zoek naar mogelijke medeplichtigen van de aanslag op een school in een stad, Kerst. Daarbij vielen gisteren 20 doden en raakten ruim 50 mensen gewond. De 18-jarige dader liet in de kantine een bom ontploffen en schoot daarna in de school om zich heen. Vervolgens pleegde hij zelfmoord. Volgens de Russische autoriteiten op de Krim zijn er aanwijzingen dat die is geholpen. Het weer nog, opklaringen en vannacht tussen de 5 en 8 graden. Er is kans op mist en morgen overdag geregeld zon.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 En we gaan weer beginnen aan een uurtje New Age muziek. Twee nieuwe werkjes. Ja, um, Deva Premal, een goede bekende in dit programma. Doet al jaren mee. Eh, dit keer solo. Normaal is ze met Maarten, haar partner. En Deva heeft, eh, is een specialist op het gebied van mantra's. Zo ook eh, deze Seven Chakra Gayatri mantra of zoiets. In ieder geval ehm, op haar website devapremalmaiten.com kan je alle informatie vinden. Of via de website van Peaceful Radio natuurlijk. peacefulradio.info Dan een groep die eh, al jaren meegaat, maar nu pas eh, voor het eerst in uh, mijn radioshow zit. Dat is de groep 2002. En die hebben een nieuw album gemaakt, A World Away. Het is een, eh, ik dacht een, uh, een, gezin, vader, moeder en dochter. Op harpen, op uh, ja, synthesizers enzovoorts enzovoorts. En op hun website valt 2002music.com staan ook allerlei video's en daarmee kan je kennis met ze maken als het ware.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 This is Gareth. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, garethmusic.com. That's G A R E T H music.com. Schmidt from Heart Dance Records. You're listening to the soothing sounds of Peaceful Radio. Here's a track from my latest CD called Even for a Moment.